Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De Nederlandse bank de privacy, of de klant wel voldoende beseft waar hij voor tekent... en of het wel een gewenst bedrijfsmodel is voor banken. Zodra we ook maar een begin van een aanwijzing krijgen dat het vertrouwen op het spel wordt gezet... dan is het ogenblikkelijk nee, al dus bankpresident Knot. De VVD doet maandag niet mee aan het verkiezingsdebat van één Vandaag... De partij zou dan op de Erasmus Universiteit in Rotterdam in discussie gaan met vijf andere partijen. Volgens de VVD geeft de gekozen opzet niet alle partijen evenveel gelegenheid om duidelijk te maken waar ze voor staan. Bayern München-voorzitter Uli Hunnes is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor belastingontduiking. Tijdens het proces bleek dat Hunnes ruim 27 miljoen euro voor de Duitse fiscus had achtergehouden. Het geld stond op een Zwitserse bankrekening. In Rotterdam heeft koning Willem-Alexander het nieuwe Centraal Station geopend. Hij deed dat door zijn hand op een computerscherm te leggen met erop de beeldenis van het station. De verbouwing duurde zo'n 10 jaar, en heeft meer dan 600 miljoen euro gekost. In de grote kerk van Vlaardingen is de Geuzenpenning 2014 uitgereikt aan de Zweedse mensenrechtenactivist Thomas Hammerberg. Van 2006 tot 2012 was Hammerberg mensenrechtencommissaris bij de Raad van Europa. In die periode heeft hij tal van landen aangesproken op schending van mensenrechten. Hij bekritiseerde onder meer Nederland omdat hij met inburgeringsexamens eisen stelde aan gezinshereniging. Een van de twee mensen die op een festival in Texas omkwamen toen een auto op het publiek inreed is een Nederlander van 35. Het ongeluk gebeurde vannacht. In Austin is het mediafestival South by Southwest aan bezig. De dader had gedronken. en was op de vlucht voor een politiecontrole. Het weer volop zon, in het westen ook wat bewolking en het is 14 tot 18 graden. Dit was het wij... Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. Op eh, de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 5. En datzelfde geldt voor de A7 Zaandam-Hoorn tussen Weidewormer en Avenhoorn. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen door Ambacht en Sliedrecht-West 7 kilometer.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 ZFM. veel mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 op de VVD en de Partij van de Arbeid hebben gestemd, hebben daar nu spijt van. Daardoor weet een flink aantal kiezers even niet op welke partij ze zullen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Anderen hebben al de knoop doorgehakt. Zij stappen over naar een andere partij. Het berouw bij de landelijke coalitie is aanzienlijk groter dan bij de oppositie. Dat blijkt uit een onderzoek dat de kieskompas heeft uitgevoerd voor het ANP. Aan het onderzoek hebben 19.415 kiezers meegewerkt. Onder hen zijn bijna 5.000 PvdA'ers en ruim 3000 VVD'ers. Van de PvdA-kiezers, zij heeft 39% spijt van de stem van anderhalf jaar geleden. Bij de VVD'ers gaat het om 35%. Daar komt bovenop dat 1 op de 10 VVD'ers niet zozeer spijt, maar wel ontevredenheid voelt. Bij de Partij van de Arbeid is dat 8% ontevreden. Al met al is de helft van de kiezers dus niet tevreden met de twee coalitiepartijen. Volgens André Krauwel van het Kieskompas hebben veel van de teleurgestelden twee jaar geleden strategisch gestemd. Hun hart lag eigenlijk bij de PVV, SP en GroenLinks. Maar er ontstond een tweestrijd tussen de VVD-lijsttrekker Mark Rutte en Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Met hun stem wilden ze ervoor zorgen dat één van de anderen zou verslaan. Uiteindelijk vormden de rivalen samen een coalitie. De PvdA had ook een linkser kabinet kunnen vormen, maar de kiezers kregen uiteindelijk toch Mark Rutte als premier. Bij de VVD was al vrij snel duidelijk dat ze niet op de PvdA heen konden. Maar juist dat gegeven maakt het opmerkelijk dat zoveel VVD'ers spijt hebben, al dus Krauwel. Door de spijt dreigen een flinke Nederland en de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zelf veel tevreden kiezers twijfelen. Zo weet slechts een kwart van alle Partij van de Arbeid kiezers zeker dat ze ook nu op de Sociaal-Democraten zullen stemmen. Bij de VVD is dat niet veel beter. De liberalen hebben pas één op de drie kiezers achter zich... met minder dan twee weken te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen. De mensen die hebben besloten om de VVD de rug toe te keren... stappen vooral over naar de d CDA en de lokale partijen. In Den Haag en Almere profiteren ook de PVV, die alleen die steden meedoet. De grootste concurrent van de Partij van de Arbeid zijn de lokale GroenLinks, D66 en SP. De spijt staat in schril contrast met de gevoelens bij de oppositie. Bij die partijen betreurt minder dan 10% van de kiezers de stem. De uitzondering is oudere partij 50+. Plus. Een kwart van die kiezers heeft spijt. Vermoedelijk door de ophef over Henk Krol. Als G-Grant bleek hij niet altijd pensioenpremies voor zijn medewerkers te hebben betaald. Botcha me, I botcha you, and everything goes crazy. Ba, ba, botcha me, bambino, baba bo, Bo, boco piccolino. When you kiss me and I'm a kiss you, tra la la la la la la loo. Ba, ba, me, my baby, bo. bold. Just say yes and maybe for you. Squeeze me and I'ma squeeze you. Tra la la la la la la la loo. Be you by oh be you boo. Won't you botcha botcha me? Be you by oh be you boo. When you botcha me, I botcha you and everything goes crazy. Ba ba botcha me, bambino ba ba bo bo. Boca Piccolino, and then we will raise a great big family. Tra la la la la. bocce you and everything goes crazy. Ba, ba, bocce me, my baby, ba, ba, bo, bo. Just say yes and maybe for you. Squeeze me and I'ma squeeze you. Tra la la la la la la la loo. Be you, bye, oh, be you, boo. Won't you bocce, bocce me? Kiss me. Be you, bye, oh, be you, boo. When you bocce me, I bocce you. Come on, you kissing me, and eh? bye. Va, baciami bambino, va, va, bo, bo, bo, piccolino. And then we will raise a great big family. Tra la la la la la la la, bio, bio, bio, boo. Baciami bambino, baciami. That's nice. Verzorgingshuis Oldenhoven aan de Overveense Domvloedslaan gaat over ruim een jaar dicht en daarna tegen de vlakte. Dit heeft Stichting Sint-Jacob, eigenaar van het tehuis, de bewoners deze week per brief laten weten. In de brief zet Sint-Jacob toe voor alle bewoners van Oldenhoven onderdak heb geregeld in een van haar andere huizen. Halverwege 2015 gaan de deuren van het gebouw definitief dicht. De datum waarop de slopers aan de gang gaan is nog niet bepaald, al dus woordvoerder Rob van der Hulst. taunted me and he smiled. leef je uit in Circus Zandvoort. Voor jong en oud, een vrolijke vang- en gameafdeling... familieland met de leukste en de spectaculairste games en gekste kermspelen. Met de gewonnen waardepunten heb je in de prijzenshop keuze uit 1001 verschillende cadeaus. Dus je gaat niet met lege handen naar huis. Wil je liever punten opsparen? Schaf dan even Circuskaart aan. Naast klassiekers als de air hockey vind je ook hits als Sega's Let's Go Jungle... de Mario Kart 2 Arkade GP, de Superbikes, Time Cross 4 Deluxe en Jumping Jackpot. Toen ik thuiskam was jou deur voor mij op slot en je deed of je niets had gehoord. Nu zeg je mijn lief, slotte was kapot zeg je, kom was er geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Ah, nu heb je dan zelfs je ringen verpatst. En kom mij vragen op hoe. Je bent zeker vergeten van toen. Je loog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht helemaal blind. dat was zes, wat denk je dat je maar kan? Zes. schat, je bent heel wat van er geen plaats meer in je bed. En je zei, ach, stap jij uit de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je mijn drank, Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het bak. Oh, je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal verliefd was. Zeg, schat, denk je dat je maan kan? Dus zeg, schat, je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal verliefd was. Zeg, schat, denk je dat je maan kan? Zeg, schat, je bent heel wat van plan van plan dan? Wat ben je nou van plan? and make your song be heard. Look at the way I glide, caught on the wind's lazy tide, sweetly how it sings. Rally each heart at the sight of your silver wings Circus Zandvoort Bioscoop K3 Dierenhotel vanaf 22 maart in de film gaat Christel een paar dagen naar een beautyfarm... terwijl Josje en Karin naar een dierenhotel gaan. Maar als de navigatiesystemen per ongeluk worden verwisseld... ontstaat er ongekende chaos. Christel heeft een verblijf geboekt in een luxe beauty farm. Josje en Karen gaan diezelfde weekend stiekem in het dierenhotel helpen bij Bas. Op wie de drie meisjes verliefd zijn. Maar als de navigatiesystemen van K3 per ongeluk verwisseld worden... komen de meisjes aan op een verkeerde bestemming. Christel arriveert in het dierenhotel bij Bas en Karen en Josje in de beauty farm. wil maar al te graag in het dierenhotel blijven om bij Bas in de buurt te zijn. Om indruk te maken op hem zet ze haar beste beentje voor in het dierenhotel. Maar als rasse echte stadmeisje is dat geen eenvoudige opdracht. Als Karen hoort dat Brad Pitt in de beauty farm komt logeren... is ze daar niet meer weg te slaan. Omdat Karen niet wil dat Josje alleen naar Bas vertrekt... laat ze het voor Josje lijken alsof ze wel degelijk in een dierenhotel zitten.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 Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems I always wind up here with you. Nice to know somebody loves was made. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me.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 tot 18 graden in het zuidoosten van het land. In de ochtend is het nagenoeg windstil. In de middag steekt er een zwakke noordwestelijke wind op. Komende nacht ontstaat er mistbanken... en bovendien draait er laaghangende bewolking vanaf de Noordzee het land binnen... De minimumtemperatuur ligt tussen de 0 en de 4 graden. Er staat een zwakke wind uit richtingen tussen noord en noordwest. In de loop van vrijdagochtend breekt na een grijze start met nevel en mist de zon weer goed door. In de middag schijnt op vele plaatsen de zon en het blijft overal droog. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 9 graden op de Wadden... tot 16 graden in het zuidoosten van het land. De zwakke veranderlijke wind neemt in de loop van de dag toe naar matig... en gaat uit het zuidwestelijke richting waaien. Zaterdag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden. De maximumtemperatuur tussen de 10 en de 11. Er is veel wind uit het noordwesten. Zondag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden. De maximumtemperatuur tussen de 10 en de 14. Er is veel wind uit het westen. Langs de stranden vrij veel bewolking. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears, kicks up at anything he hears. His back is brawny, but his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a pig? A pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace. He has no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care a feather or a fig, you may grow up to be a pig. Or oh, would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a fish? A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book. To fool the people is his only thought. And though he's slippery, he still gets caught. But then, if that sort of life is what you wish, you may grow up to be a fish. new kind of jumped up slippery fish, and all the monkeys aren't in the zoo. Every day you meet quite a few, so you see it's all up to you. You can be better than you are. You could be swinging on a star. dinsdag 18 maart kunt u voortaan elke dinsdag en donderdagmiddag deelnemen aan spelletjes en creatieve activiteiten bij Ook, samen in het gebouw van Pluspunt. De dinsdagmiddag is lekker creatief, koken, bakken, kaarten maken, handwerken en schilderen. De donderdagmiddag is de spelletjesmiddag. Sjoelen, klaverjassen, rummikuppen, biljarten, zitdansen enzovoort. De kosten zijn slechts 3,50 per middag, inclusief een kopje koffie. Ontmoeting en gezelligheid zijn centraal. Dinsdag 18 maart start ook samen een workshop beren maken. Men kan kiezen uit vier maten beren. De workshop zal naar verwachting drie middagen in beslag nemen. Als men de eerste dinsdag niet kan komen, dan stroomt diegene gewoon de volgende keer in. Het is uiteraard ook mogelijk om eerst aan te schuiven bij Eetclub voor een heerlijke warme maaltijd. Deze moet u dan wel minimaal een dag van tevoren bestellen. U betaalt dan 8,50 inclusief de middagactiviteiten. Ook elke eerste en derde zondag van de maand bent u van harte welkom bij Ook Samen in het gebouw van Pluspunt... om gezellig samen een groot deel van de dag door te brengen. Tevens kunt u elke vierde zondag van de maand aanschuiven bij Ook... samen in het HIK aan de burgemeester Nijwijnlaan... opgave via 023 5740 330... of bij de balie van Pluspunt, Flemmingstraat 55, Zandvoort.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 Zo zonder jou. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Een in Zandvoort krijgt de volgende keer dat haar verkrachter op proefverlof is... wel een melding van de dienst Justitiële Inrichtingen. Vorige week ontstond er ophef toen zij er door een fout van het Openbaar Ministerie niet op de hoogte was dat de dader in haar woonsplaats zou kunnen tegenkomen. De 25-jarige vrouw is vanaf haar tiende jaar ernstig misbruikt door haar stiefvader. Het misbruik vond vijf jaar lang dagelijks plaats. De man werd veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf omdat hij geen vaste woon- en verblijfplaats heeft... mag hij zijn verlof nu doorbrengen bij zijn moeder in de kustplaats. Zij krijgt er de eerstvolgende keer dus wel een melding van. Maar is nog altijd niet tevreden over de voorwaarden. De dienst justitiële inrichtingen zegt niet op de hoogte te zijn geweest van het systeem bij het Openbaar Ministerie dat de melding niet bij haar terecht is gekomen. forget. never gave it a chance. When I think of how you look that day in your gown of silk and lace, should have known the day you came my way that this was the time. don't we give it a try? If you know, tell me why. When I think of how you looked that day in your gown. Utah. Alleen is maar alleen. En vooral in het weekend kan dat gaan knellen. Steunpunt ook Zandvoort, gevestigd in het gebouw van Pluspunt aan de Flemmingstraat, begon vorig jaar dan ook met een huiskamerproject ook. Samen voor ouderen die behoefte hebben aan contacten met andere dorpsgenoten. Elke donderdag en de eerste zondag van de maand brengen de senioren samen een groot deel van de dag door. En de behoefte is zo groot gebleken dat vanaf maart ook elke derde zondag van de maand deze huiskamer van 11 tot 4 uur middags gastvrij zijn deuren opent. Naast koffie drinken en bijpraten kunnen op elke dagen tal van activiteiten worden gedaan. En natuurlijk worden er tussen de middag samen de warme maaltijd gebruikt. Uiteraard hebben de deelnemers inspraak in de manier van vrije tijdsbesteding. Een gespecialiseerde beroepskracht en een vrijwilliger van Pluspunt zijn aanwezig voor de begeleiding. Maar tegen een handje meehelpen wordt zeker geen nee gezegd. Wie elke donderdag de huiskamer wil bezoeken, draagt per maand 32,50 euro bij inclusief alle warme maaltijden. Voor de zondag zijn de bezoekers 7,50 schuldig, uiteraard ook inclusief het eten. Ouderen met een laag inkomen kunnen bijzondere bijstand voor deze bijdrage aanvragen. De ouderadviseur wil daarbij graag helpen. Evenals bij een aanvraag voor de OV-taxi senioren zijn natuurlijk van harte welkom eerst even komen kijken. Voordat het tot een officiële aanmelding komt. Beroepskracht Els Bruins wil dan graag even vooraf een telefoontje krijgen. Telefoonnummer 5740330. Ik herhaal 5740330. Zodat op uw komst kan worden gerekend. De huiskamer van Ook samen het is het hele jaar open. Dus ook in de zomermaanden. Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy. Along came Jim Dandy, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice, and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does? your sister. Well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old boy evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice, and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done? Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose. But you've been a growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you're wrong.